12 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Enkele honderden Feyenoord-supporters hebben op het trainingscomplex van de club in Rotterdam... de spelersbus opgewacht na de nederlaag tegen Ajax. Ze riepen om het vertrek van coach Jaap Stam. De politie en ME waren volop aanwezig. Supporters gooiden met vuurwerk, bier en rookbommen. Feyenoord verloor vanmiddag in Amsterdam met 4-0 van Ajax. Minister Blok noemt de dood van IS-leider Baghdadi goed nieuws voor de vele slachtoffers van de IS-terreur, maar ook voor de veiligheid van Europa en Nederland. Blok schrijft op Twitter dat Nederland blijft bijdragen aan de strijd naar gerechtigheid, omdat de dreiging van IS nog niet voorbij is. De Amerikaanse president Trump maakte vandaag bekend dat de leider van IS bij een Amerikaanse militaire actie in Syrië is omgebracht. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege felle bosbranden. Vanwege de brand moeten 200.000 mensen hun huis verlaten. Onder meer de inwoners van de stad Santa Rosa ten noorden van San Francisco moeten vertrekken. Californië wordt geteisterd door twee grote bosbranden... die worden aangewakkerd door de harde wind. Vanwege de storm kunnen brandweervliegtuigen niet worden ingezet. Santa Rosa werd twee jaar geleden ook al getroffen door bosbranden. Toen werden duizenden huizen verwoest en kwamen meer dan twintig mensen om het leven. Bij de Grand Prix van Mexico is Max Verstappen geëindigd op de zesde plaats. De zege ging in Mexico-stad naar de Brit Lewis Hamilton. Verstappen kwam in de vijfde ronde in aanraking met de Mercedes van Bottas... en moest met een lekke band naar de pits. Vanaf de laatste positie begon hij aan een lange inhaalrace. Die bracht hem naar de zesde plaats achter teamgenoot Alexander Albon. Het weer. Vannacht kan er een buitje vallen. Morgen op veel plaatsen een enkele bui, maar ook zon. Er staat een zwakke wind en het wordt 12 graden.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 Survival. Only the strong can survive. It's called survival. Only the strong can survive. It's called survival. In order to stay alive, it's called survival. Survival, survival, survival jail, they got a game and they call it survival. They run it down to you on your first arrival. They tell you what you can and what you cannot do. So if you ever go to jail, watch your mm, mm, It's called survival. Only the strong can survive. It's called survival. Only the strong can survive. It's called survival. In order to is a game of hide and seek. Because every place I seen the look, a job wasn't there. I might as well apply for food stamps or welfare. It's called survival. And only the strong can survive. It's called survival. And only the strong can survive. It's called survival. In order to stay alive, it's called survival, survival, survival. Your ideals are wrong. You're hurting people's feelings and mess with their minds. Didn't have the nerve to call me brother and wave the peace sign. The young and the old, they all hate your sight because of people like you that's here to walk in the night. It's called survival. Only the strong can survive. It's called survival. And only the strong can survive. It's called survival. In order to stay alive survival, survival, survival, survival. The problems of the world today are bigger than life. You have recessions and depressions. Men are cheating on their wives. Babies born eat mourn. The part of their body is gone because of some crazy drug that their mothers was on. There's countries fighting, not uniting, always putting each other down. Blacks and whites don't realize that they're really big and brown. You got guns, don't cut stress and strife. And looking out for number one is a way of life. It's called survival. And only the strong can survive. It's called survival. And only the strong can survive. It's called survival. If only the two. food, it might be no good. Cause there's someone trying to poison the whole neighborhood. Huh. Today they found something in somebody's store. They said killed 10 people and hurt four more. They can't even trust the bill to make life easier when there's sudden death on your grocery freezer. Survival. Only the strong can survive. It's called survival. Only the strong can survive. It's survival. In order to stay alive, it's called survival, survival, survival, survival. About to lose your mind because life is hard, yet you believe in everything but God. Those pretty women, lots of money, yeah, that's alright. But say that you're giving up. It's called survival. Only the strong 1982 dat inderdaad The Message uitkwam. Eh, van de Grandmaster Flash en The Furious 5. En de eigenaresse van het eh, Sugar Hill label Sylvia Robinson was er als de kippen bij om daar een vervolg op te maken. Want ja, hey, dan blijft de kassa rinkelen natuurlijk. Message 2. Zoals zoveel dachten, ook van de Grandmaster Flash en The Furious 5. Maar nee, dit werd gedaan door Mel Mel en Duke Booty. die mogen inderdaad de credits hebben. Het is wel dat tijdens de performances eh, af en toe de Grandmaster Flash achter de draaitafel stond, maar... Hij hoort niet op de hoes te staan. En zo heb ik wel eens gezien dat hij inderdaad wel op de hoes staat. Maar dat is een misprint. Als je die hebt, al, althans. Eigenlijk is het een beetje te vroeg om... Eh, starten met eh, een, slowdown. Maar ja, ach, waarom ook niet? Eh. speciaal voor Mug, deze plaat. Eh, en dan staat hij niet scherp. <laughs> Dat is live radio. Ah, heerlijk. Mug vroeg aan Loose Ends. Met de slowdown. Nou, heel even dan. 9 over 11 op deze zondagavond. speciaal vanmorgen deze plaat Slow Down van uh, Loose Hands van het album Sagora. Weet je die mooie hoes dat ze in de woestijn staan? En dan eh, zijn we nog niet van de verzoekjes af, want <laughs> we beginnen pas eh, als ik het zo, zo zie, inderdaad. Het album van Kuiper Tic Tac Toe. Speciaal voor Stip. What Gets Your Body Hyped. Nou, dat hebben we wel gezien eh, tijdens het Amsterdam Dance Event. De pilletjes waren weer niet van de lucht. Get Your Body Hyped. Ecstasy. Plaat uit 1989, maar als je hem inderdaad nu weer zou spelen, inderdaad op een technofeest, dan is hij gewoon weer helemaal hot eigenlijk. Ja. Ik een checkje nog even op het forum. Ik zag dat ik eh, inderdaad niet enig was die mijn hoofd eh, brak eh, over het deuntje inderdaad. Eh. Van Will to Power. Breuking en Stip waren er ook als de kippen bij. Misschien nog wel sneller zelfs. Loes heeft haar plaat gevonden. Dat is gaaf. Als je hem helemaal kan downloaden in eh, hoge kwaliteit via Spotify, dan eh, heb je hem weer. Doen we deugd. paar platen op te zoeken voor de verzoekjes. En als jij een verzoekje wil horen wat eh, prima in het programma past inderdaad. Eh. gooi maar neer op eh, dansradio.in of danceradio.xxx. Wellicht als hij in de collectie zit, dan rammen we hem er nog even in voor 12 uur. Kan allemaal zo lekker. Deze drie mannen hebben maar één album uitgebracht. Maar wel een heel lekker album hoor. Lekker New Jack Swing van Third Avenue. Van het album Let's Talk About Love is er dit Sneaking in the Alley with Sally. Ik moet zeggen, Stef en Breuking, jullie hebben elkaar gevonden. Hè? Jullie zijn lekker op dreef vanavond eh, met eh, de platenkeuzes. Nou, dan maar inderdaad eh, een, weer een lekkere dubversie van een mooie electro van Eddie D. En Galaxy. Dan heb ik het niet over Galaxy van Phil Ferron. Maar de Galaxy van Roy Aikens. De electro variant, zeg maar zijn beland in 1984 met deze plaat. Dit is Cold Cash and Money. Money, money, money, money, money. I want some money. Everybody needs some money. Cash money. Money, money, money, money, money. I want some money. gotta need some money. Cash money. Cash money. met Cold Cash and Money. Inderdaad in de dubmix uit 1984 op Pop Art Records. Speciaal voor breukingen en Stip. De volgende plaats van het damesduo waar... Ja, ik wou ook eigenlijk een beetje vanaf vragen van... wat is daarvan geworden van die dames? Ze hebben maar één album uitgebracht. Ik heb het over de dames van Firefox bracht in 1985 een heel mooi album uit. Ehm, het nummer wat ik ga draaien is eh, geschreven door uh, Giles van uh, Deco. Misschien ken die groep nog wel. Ollie Brown. Ja, inderdaad, van Olly en Jerry. Die ken je ook wel. Onder andere van uh, There's No Stopping Us en The Electric Boogaloo. En Philip, Philip Ingram, de broer van James. het mooie op dit nummer zijn ook Lisa Fisher en Sida Garrett als backing vocals ingeraamd. En niet te vergeten Vesta Williams. Hele mond vol. Een hele studio vol met gave artiesten. De dames van Firefox uit 1985. Ook zij vanavond bij de Downtown Dance Show. Nog een krap half uur te gaan. En de stapel plaat is eigenlijk al veel eh, te groot. Dat gaat niet allemaal lukken voor vanavond. Maar goed. Hebben we nog wat voor volgende week. Het scheelt hier. Volg al eh, twee weken nu geloof ik. Eh, een beetje het, eh, de appgroep hier van de Dance Radio DJ's. En er circuleert één plaat. Waarvan wordt gevraagd van... Hebben die in een goede kwaliteit dat die gedraaid kan worden? Het toch geript dat die ook de computer in kan? Voor de non-stop programmering. En er zijn een paar DJ's die hem ook graag willen hebben. Ik heb al gezegd van... Ik heb hem hier liggen. Ik kan hem in goede kwaliteit voor je neerzetten als je wil... Maar ja, Mr. Maas en Frank van Leeuwen. Deze plaat speciaal voor jullie vanavond. Ja, maar dan in de juiste toerental. Ben je gelijk dat het de plaat is? Ik heb het over twee dames. Ze noemen zich de Two Sisters. Theresa en Tracy Pasco. Het is een eh, mooie productie inderdaad van eh, Mark Barry. Raul Rodriguez en Man Paris, deze plaat. Als je de LP hebt, hoef je de 12 inches niet meer te kopen. Want op de LP staan alle 12 inch uitvoeringen. En van de LP zijn dus de 12 inch eh, uitvoeringen geperst, zeg maar. Dus wat daar de gedachte achter is. Dit is B-Boys Beware, de clubmix. En dat is speciale gast. MC GLOBE. Two Sisters met B-Boys Beware. How it feels, does it feel for you like it feels for me, yeah, yeah, yeah. yeah. 52nd Street. How it feels. Tell, me how, it feels. Deze, de speciale M&M Stanley. We gaan we niet allemaal lachen, want er zijn die, <laughs> mensen die vragen van... M&M Stanley, is dat een promotie? Zo, die lekkere zoete dingetjes. Schrijf zich. Ga je schamen. Eminem eh, staat voor John Morales en Sergio Munzibai. Twee mixers inderdaad eh, die eh, in de jaren 80 samenwerkten in hun New York studio. Heel veel mixen maakten voor, nou, nou, mega veel artiesten inderdaad. Uh, dat stopt inderdaad eind jaren 80, want Sergio was ziek en ook inderdaad twee jaar daarna zo deze uitvoering van 52 Second Street, deze M&M staan, die is eh, eh, nou, ook niet makkelijk te vinden. Want ik heb eh, meerdere die hem graag willen hebben op vinyl, maar de Europese persing staat alleen de extended remix op. Van de Nick Martinelli, de remix om het zo noemen. En deze was toen de tijd alleen maar te verkrijgen voor zover ik weet, de Amerikaanse import. En dan ook niet eens ballen genoeg is dit een, eh, een beetje een, eh, eh, aparte collector geworden. Deze. En we nemen staan een mix van Tell Me How It Feels van de 52nd Street. Maar goed, daarmee natuurlijk ook weer een heerlijke plaat voor de Downtown Dance Show. van een stip en breuking. Ja, die doen vanavond ontzettend hun best. Uh, ik ga ze ook voor volgende week, de platen. Mijn Flags met Scream en Double Juice coming in fresh. Dat een hele mooie plaat om eh, volgende week mee te beginnen, want het gaat heel hard. Ik heb eh, nog maar twee platen liggen. En die wil ik toch nog aftuigen voor vanavond. Hier is deze freestyle van Cupid. my love, lover. 1986. Helemaal zo'n een studioprojectje en uh, daarmee afgesloten inderdaad. Of afgesloten gesproken? Ja, helaas, we zijn weer het toeren. De laatste plaats van de Downtown Dance Show, de afsluiting van het Dance Radio Weekend. Eh, het Classic Weekend, zeg maar, de live programmeringen. We zijn tot het einde gekomen. Zonde, want er nog ontzettend veel platen klaar en nog wat verzoekjes, maar oké volgende week dan maar. Gezellig. Wat mij betreft, bedankt eh, voor het luisteren allemaal. Ik zie je graag weer aanstaande zondag. Van 9 tot 12 hier op Dance Hetzelfde kanaal. Dezelfde app. Dezelfde stream. Dezelfde vibe. Voor degene die slaapt gaan wil rusten. Voor degene die vanavond doorvan.